Uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Anwar T., de neef van Ridouan Taghi, moet 26 jaar de cel in... voor de moord op Dirk Wiersum. Die advocaat stond Nabil B. bij in het Marengo-proces. Anwar T. zou de moord geregeld hebben. Zo zorgde hij voor de auto waarmee Wiersum in de gaten werd gehouden. Verslaggever Roel Pauw was bij de zaak. Roel, er zaten nog negen verdachten in de zaal vanmorgen. Ja, zij zijn ook eh, allemaal veroordeeld. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan een heel scala aan misdrijven... zoals het stelen en het uh, helen van auto's, uh, wapenbit. een aantal mannen is betrokken geweest bij een mishandeling... van een criminele concurrent, om het even zo te zeggen. En volgens de rechtbank waren ze ook allemaal lid van diezelfde criminele organisatie... die werd geleid door Anwar T. Hun straffen varieerden, maar één kreeg een stevige dauw, namelijk zeven jaar. Het Utrechtse studentenkoor heeft leden geschorst na het rondsturen van een bangalijst. Er stonden allemaal vrouwonvriendelijke dingen op, met namen en telefoonnummers erbij. Het bestuur zegt nu dat ze zich kapot schamen. Er zijn minstens 22 mensen omgekomen voor de kust van Turkije... nadat de rubberboot waar ze in zaten zonk. Er zaten ook kinderen bij. Vier mensen zouden het hebben overleefd. Maar we weten nog niet zeker hoeveel mensen er precies aan boord waren... en waar ze vandaan kwamen. De rechtsminister gaat iets doen aan de volle gevangenissen in ons land. Er is te weinig personeel en daarom hoeven mensen met een lage straf die pas later uit te zitten. En komen ook sommige gevangenen iets eerder vrij. Daarmee kunnen zware criminelen hun straf wel gewoon uitzitten, zegt de minister. En Oranje mag over een week weer aan de bak tegen Schotland en een paar dagen later tegen Duitsland. En bondscoach Ronald Koeman heeft net de selectie bekendgemaakt voor die oefenwedstrijden. Met een paar namen die al even geen oranje shirt meer aan hebben gehad, vertelt collega Jeroen Guter. We zien een aantal spelers terug die we een tijd niet meer in actie hebben gezien in het Nederlands elftal. Een daarvan is uh, Jorginho Wijnaldum en ook eh, Memphis Depay is eindelijk weer terug. En dan eh, ook al een hele tijd niet meer bij de selectie geweest is Marco Bizot, de oud-keeper van AZ. De verwachting is toch ook wel dat, eh, dat Bizot in ieder geval tijdens trainingen kan laten zien wat hij waard is. Maar misschien ook wel in een van die twee wedstrijden. Heb ik nog het weer voor je. In het zuidoosten trekken de buien over met ook kans op onweer, hagel en windstoten. Vanavond is het zo goed als droog. Vannacht wel weer overal buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen knopen Diemen en Alsmeer is de vertraging 20 minuten. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Den Haag.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 of er groene verf in gegooid. Tot en met zondag zijn in Rusland presidentsverkiezingen. Algemeen wordt aangenomen dat Poetin wint. Tien Nederlandse bedrijven gaan met het Franse Naval meewerken aan de ontwikkeling en bouw van de vier onderzeeërs voor Defensie. Ze gaan onder meer zorgen voor staalconstructies, ballastsystemen, sonar en automatisering. Het vrijdagmiddaggebed op de Tempelberg in Jeruzalem is voor zover bekend zonder incidenten verlopen. Het was de eerste vrijdagmiddag van de Ramadan. Hamas had Palestijnen opgeroepen zich te verzetten tegen de strenge Israëlische veiligheidsmaatregelen. Het weer, in het zuidoosten eerst stevige buien. Morgen geregeld zon, veel wind en maximaal 11 graden. Part 2 featuring the Platinum Band. And this time, we're gonna get funky. Funky. Funky. Everybody clap your hands. Right foot, two stumps.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 One hop this time. One hop this time. Reverse. Reverse. Slide to the left. Slide to the right. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Turn it out. Right foot, let's dance. Left foot, let's dance.